12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Facebook laat adverteerders gebruikers benaderen op basis van hun telefoonnummer... zonder dat mensen dat weten. Het gaat bijvoorbeeld om het nummer dat ze gebruiken bij tweestapsverificatie. Dat is een extra beveiligde inlogmethode om je via sms bij Facebook te identificeren. In een reactie zegt Facebook tegen techsite Gizmodo dat het zo relevantere advertenties kan laten zien. Mensen die dat niet willen kunnen het gebruik van een telefoonnummer bij tweestapsverificatie uitzetten. Mensen die een wapenvergunning aanvragen... kunnen, als het aan het kabinet ligt... gevraagd worden naar hun ras of etnische afkomst. Dat staat in een conceptwetsvoorstel. Ook kan er worden gevraagd naar politieke opvattingen... religie en gezondheid. Volgens de Volkskrant vinden privacyorganisaties... en een groot deel van de Tweede Kamer het plan te ver gaan. Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort gaat op de schop. Om de files terug te dringen worden de aansluitende delen van de A28 en de A1 verbreed en wordt doorgaand en afslaand verkeer gescheiden. Ook komen er extra schermen om geluidsoverlast tegen te gaan. Het werk aan knooppunt Hoevelaken moet in 2021 beginnen en het project kost bijna 800 miljoen euro. Steeds meer jongeren nemen voor hun studie twee of meer tussenjaren. Vorig jaar waren het er 6200, zo'n 1700 meer dan in 2016. Blijkt uit cijfers van de dienstuitvoering onderwijs, waar de Telegraaf over schrijft. Volgens studentenorganisatie ISO komt dat mogelijk door de invoering van het leenstelsel. Jongeren zouden langer willen nadenken over hun studiekeuze. Het weer, de laatste wolkenvelden lossen de komende uren op. Daarna is het overal zonnig bij 18 tot 22 graden. Later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe. Morgen meer bewolking en met 15 graden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog 3 kilometer file bij knooppunt Velzen. De N201 uit Hoorn-Hilversum... Tussen de aanzetten met de A2 en Vreeland is de rijbaan dicht na een ongeluk. Verkeer gaat er langs via de af- en de oprit.